Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De seniorenbond ANBO zal het pensioenakkoord met een positief advies voorleggen aan haar leden. Volgens de ANBO, de derde bond binnen de FNV, is het akkoord betaalbaar en biedt het een goed evenwicht tussen zekerheid en koopkracht en tussen jong en oud. Er worden geen rekeningen doorgeschoven naar jongere generaties, aldus dus de bond. De stellingname van de ANBO is een lichtpuntje voor FNV-voorzitter Jongerius, die het akkoord met de werkgevers en het kabinet heeft gesloten. FNV Bondgenoten is tegen en de Avacabo heeft nog veel bezwaren. De FNV houdt over het pensioenakkoord nog een referendum onder haar leden. De Russische president Medvedev wil af van de Tupolev-vliegtuigen van het type 134. Hij zei dit in een reactie op de crash van maandag waarbij 45 mensen omkwamen. Het ongeluk in het noordwesten van Rusland zou zijn veroorzaakt door een fout van de piloot. Toch denkt Medvedev dat er beter niet meer met de Tupolev 134 kan worden gevlogen. Medvedev wil dat dit type toestel na dit jaar buiten bedrijf wordt gesteld. Steeds meer mensen kiezen ervoor om ook kleine bedragen te pinnen. Van alle aankopen onder de 10 euro wordt de helft met de pinpas betaald. Eind vorig jaar was dat volgens Detailhandel Nederland nog maar een vijfde. De belangenbehartiger van winkeliers zegt dat de campagne Klein Bedrag Pinnen Mag lijkt te werken. Daarin wordt erop gewezen dat pinnen voor zowel de consument als de winkelier sneller en veiliger is. In de politiek is positief gereageerd op de vrijspraak van Geert Wilders. Premier Rutte spreekt van een prima nieuws en VVD-fractievoorzitter Blok is blij dat de vrijheid van meningsuiting niet is beperkt. PvdA-leider Cohen zegt dat het Wilders ruimte geeft voor het debat, maar dat hij Wilders er wel op zal aanspreken als hij zich onnodig kwetsend uitlaat. Het weer, buien met kans op onweer. In een stevige westenwind is het maximaal 18 graden. Ook morgen wisselvallig met in het westen af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 2 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En richting Amsterdam bij knooppunt Diemen 3 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 7. Twee rijstroken zijn dicht omdat er een auto is stilgevallen. Richting Den Haag staat er tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-Rijndijk 8 kilometer. Dan de A10, de ring van Amsterdam. De A10 West voor de Continental 4 kilometer. De A10 Zuid tussen de afrit IJmuiden en de Rij 7 kilometer kilometer. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk. De A16 Rotterdam-Breda. Voor de Van Brienoordbrug 3.